Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister van der Steur gaat er bij de KNVB op aandringen... dat voetbalwedstrijden bij kwetsende spreekkoren eerder worden stilgelegd. In de Tweede Kamer zei hij dat er al afspraken over zijn. De minister antwoordde dat op vragen van de ChristenUnie... naar aanleiding van antisemitische spreekkoren... bij de wedstrijd FC Utrecht-Ajax afgelopen zondag. Kamerleden noemden die afschuwelijk en weerzinwekkend... en ook van der Steur vindt de spreekkoren onsmakelijk. Hij benadrukte dat het Openbaar Ministerie de gebeurtenissen van zondag onderzoekt. De Stichting Bestrijding Antisemitisme doet aangifte tegen FC Utrecht vanwege de spreekhoren. Minister Dijsselbloem vond vorig jaar al dat de salarisverhoging van de Raad van Bestuur van ABN AMRO niet verstandig was. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat hij dat meerdere keren heeft laten weten en dat zijn mening ook bekend was bij de bank. Dijsselbloem erkent wel dat hij de bank vorig jaar heeft gezegd dat hij de salarisverhoging juridisch en bestuurlijk zou verdedigen. Ex-gedeputeerde van Noord-Holland Ton Hoijmaiers heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde hem tot 2,5 jaar voor ambtelijke corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De rechtbank had hem tot drie jaar veroordeeld. Het hof kwam op meerdere punten tot vrijspraak waar de rechtbank Hoijmaiers schuldig vond. Toch bleven er nog 11 gevallen van omkoping over en 13 gevallen van valsheid in geschriften. Ook heeft hij ruim 270.000 euro witgewassen. De republikeinse senator Rand Paul heeft bekendgemaakt dat hij zich kandidaat stelt voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Paul is 52 en senator van Kentucky. Hij is de tweede republikein in de race naar het Witte Huis. De conservatieve senator Ted Cruz van Texas ging hem voor. Het weer, in het zuiden wat meer zon, in het noorden nog wat wolkenvelden. Het blijft wel droog temperatuur liep vandaag op tot een graad of 9 en zelfs tot 13 graden in gebieden met zon. Morgen is het eerst grijs en smiddag schijnt de zon.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 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ook op de A10, maar dan de A10 Noord richting Zaanstad. Tussen het knoop en Oostzaanewerf 9 kilometer. A12 Den Haag Utrecht bij de Meren 3. De ook is dicht door een kapotte auto daar.